Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt een spannende dag voor de ministers en staatssecretarissen... die al dagen afspraken proberen te maken over het asielbeleid. Vandaag moet er een akkoord komen op de plannen... die er onder andere voor moeten zorgen dat niet weer allemaal mensen buiten moeten slapen... bij het asielaanmeldcentrum in Ter Apel. Politiek verslaggever Wilco Boom weet de laatste stand van zaken. Inhoudelijk zijn ze het nog steeds niet eens. VVD en CDA willen een twee-statenstelsel voor asielzoekers... en dan krijgen oorlogsvluchtelingen, dus mensen die op de vlucht zijn voor geweld in hun land, die krijgen dan minder recht op uh, gezinshereniging. Nou, en dat vinden de ChristenUnie en D66 eigenlijk niet te verteren. Later vanochtend gaan ze weer om tafel om tot een akkoord te komen. En er zijn de afgelopen maanden minder bomen gekapt in het Amazonegebied. Braziliaanse media bekeken satellietdata en zagen dat het beter gaat in het grote regenwoud. President van Brazilië beloofde een half jaar geleden dat hij daar zijn best voor ging doen. Toen zijn voorganger Bolsonaro aan de macht was, nam de ontbossing met 80% toe. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Milaan zijn minstens zes mensen omgekomen. Ook zijn er dik 80 gewonden. Het vuur brak vannacht uit in een rusthuis waar ruim 200 mensen wonen. Over de oorzaak is nog niets bekend. En bij de Formule 1 in Zandvoort hoor je straks niet alleen dit... maar ook dit... Het zijn de viool van André Rieu en zijn Johan Strauss Orkest. Ze spelen eind augustus het volkslied op het circuit vlak voor de Formule 1 race. Omdat de organisatie bang was dat André en zijn hele orkest niet op tijd van de baan af konden zijn... hebben ze dat speciaal geoefend. In 10 seconden kunnen ze er allemaal vanaf zijn en kunnen Max en Co beginnen. En het weer nog. De dag begint flink zonnig. Vanmiddag zijn er wat stapelwolken, maar het blijft wel droog vandaag bij 25 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een vrachtwagen met pech op de A10, de ring van Amsterdam.